en een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het transport met wrakstukken van vlucht MH17 is in Nederland. De eerste vrachtwagens passeerden aan het begin van de nacht... de Duits-Nederlandse grens bij Oldenzaal. Daar blijven ze nog even staan en wachten ze op vier andere vrachtwagens. Als die er zijn rijden ze samen bij daglicht verder naar vliegbasis Schilzerijen. Daar zal een poging worden gedaan het vliegtuig deels te reconstrueren. De vrouw die gisteravond op straat in Amstelveen werd doodgeschoten... was de vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. De man zou zelf ondergedoken zitten uit angst voor een aanslag. Degene die de vrouw doodschoten is nog voortvluchtig. Een deel van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp is vannacht ontruimd vanwege een brand op een verpleegafdeling. Het vuur is onder controle. Enkele tientallen patiënten moesten naar een andere plek in het ziekenhuis. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand in Hoofddorp is nog niet bekend. Het aantal mensen dat sterft aan malaria daalt. De afgelopen 14 jaar nam het sterftecijfer met bijna de helft af. Dat komt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... doordat de ziekte bij steeds meer mensen op tijd wordt ontdekt. Ook hebben meer mensen een klamboe die de malaria-mug tegenhoudt. Vorig jaar overleden zo'n 580.000 mensen aan malaria. Nog steeds komt veel illegaal hout Europa in, ondanks een verbod van de EU. Dat blijkt volgens Dagblad Trouw uit een onderzoek van een kennisinstituut. Illegaal hout dat in China wordt verwerkt tot speelgoedtreintjes en bankstellen... kan zonder problemen worden geïmporteerd, zeggen de onderzoekers. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje op een huis neergestort. Er vielen zes doden. In het huis kwamen een vrouw en haar twee kinderen om het leven. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuig. Het weer, eerst kans op gladheid en dichte mist. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist en schijnt de zon. Bij zee een enkele bui. Het wordt 4 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan lange files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht... tussen Vught en Zaltbommel, 16 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 10 kilometer... A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Battenverdorp 9 kilometer. A12 van Arnhem naar Utrecht bij Oosterbeek 8 kilometer. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Klaverpolder 8 kilometer.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 Op deze grijze, grauwe 7 december 2014. Vandaag Zandvoort op zondag dus. Tot aan 5 uur vanmiddag met daarin veel sport. De volgende Eredivisie uh, speciaal voor jou. Pek Zwolle, ADO Den Haag staat 3-1 op dit ogenblik. En om half 3 beginnen FC Groningen-Heerenveen. FC Utrecht, Heracles Almelo en om kwart voor vijf Vitesse FC Twente. Daarnaast Wereldbeker in Berlijn. Jo van hij praat over de damesbasketbal en de dameshandel. En lokale en regionale informatie. Alles omlijst met prachtige muziek. Nu van de Blow Monkeys.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 En een plaat daarom daar een klein beetje in de stemming voor te komen. Natuurlijk deze van Pia Zadora, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Thousand Years. En een plaat die over duizend jaar nog steeds mooi is. Pia Sadora en uh, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. Goed, even wat eh, lokaal sportnieuws. Le Champion, organisator van onder andere de Runners World Zandvoort Run en de 30 van Zandvoort, heeft een nieuw evenement aan het laatste weekend van maart toegevoegd. Op zaterdag 28 maart gaat de eerste editie voor de mountainbikers van de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort van start. De afstand van de race tussen de badplaats Zandvoort en het vissersdorp Katwijk bedraagt 42 kilometer. Wordt verreden onder auspiciën van de KNWU en kan door alle redelijk getrainde fietsers worden opgebracht. De mountainbike top en wegrenners vandaan gaan de massale deelnemersveld in een open wedstrijd vooraf. De start is op het strand bij Pavillon de haven van Zandvoort. En de boulevard is het decor van de finish. Hoewel het eh, wegseizoen op eh, zondag 28 maart begint... zullen toch veel teams en renners van naam de kans niet voorbij laten gaan... om in de laatste strandrace van het seizoen te starten. Team Imming Bikes en de CLO heeft al aangegeven... absoluut te willen rijden in Zandvoort. Uiteraard is de organisatie blij met de komst van de vedette uit Egmond. Nu al is ook bekend dat Mr. Mountainbike Bart Brentjens... de première zal opluisteren met zijn aanwezigheid. Je kunt jou deelnemen eh, aan de Zandvoort-Katwijk-Zandvoort... combineren met de Runners World Zandvoort Circuit 12 kilometer. Je schrijf je dan in voor de combi-klassement... De schuine bochten en glooiende asfaltheuvels, een mul of misschien wel hardstrand... en duizenden toeschouwers in het gezellige centrum maken de Runners World Zandvoort Circuit 12 kilometer... het eh, meest afwisselende parcours van Nederland. Je kunt je opgeven voor het combi-klassement door je eerst voor Zandvoort, Katwijk, Zandvoort op te geven. En vervolgens op het knopje combi te drukken. De combinatie is niet mogelijk met de 5 kilometer. Een extra klassement zal worden opgesteld voor hen die aan beide evenementen deelnemen. Zij zullen ook een extra herinnering ontvangen. Voor de beste drie bij de mannen en vrouwen zijn prijzen te winnen. de inschrijving is ondertussen geopend. Je kunt je inschrijven via www.zandvoortsequieren.nl Zandvoort heeft een eh, plekje gekregen op de voorlopige DTM-kalender voor 2015. De Duitse tourwagens doen het eh, Noord-Hollandse circuit aan... in het weekenden van 11 eh, en 12 juli. En race dan niet één, maar twee keer. De organisatie van de, DTM heeft namelijk besloten... om vanaf volgend jaar twee races per weekend te houden. Dit was een wens van veel DTM-fans, laat voorzitter Hans Werner Alfrecht weten. Elke extra race minuut betekent meer spanning. Behalve de wedstrijd op zondag is er vanaf 2015 dus ook een race op zaterdag. Zandvoort ontbrank eh, aanvankelijk op de DTM-kalender voor dit jaar... maar werd halverwege het seizoen alsnog toegevoegd aan het programma... nadat de race in Chinese Gangsu door problemen niet kon door kon gaan. Erik Weijers, de Chief Operating Officer in Zandvoort... Eh, vertelde eh, goede hoop te hebben dat de toekomst, de Nederlandse DTM-race... ook voor de langere termijn kon worden veiliggesteld en daar lijkt het nu dus op. En behalve de DTM komt in het weekende van 10 en 12 juli... ook het eh, Europees Formule 3 kampioenschap naar Zandvoort. Zo is door de organisatie van de raceklasse... waarin Max Verstappen afgelopen jaar 10 races won, bevestigd. Het eh, Nederlandse circuit werd dit jaar overslagen door deze serie. Het eh, kalender voor 2015 is als volgt. 10 tot en met 12 april in Silverstone in Groot-Brittannië. 1 tot 3 mei Hockenheim Ring, Duitsland... 15 tot 17 mei Pau in Frankrijk. 29 tot 31 mei in Monza, Italië. 19 tot 21 juni Francochamp, dat is in België. En 26 en 28 juni de Norrisingring in Duitsland. Dan in Zandvoort tussen 10 en 12 juli. 31 juli tot 2 augustus Spielberg in Oostenrijk. Oostenrijk. 28 en 30 augustus Moskou Raceway in Rusland. 25 en 27 september Nürburgring in Duitsland.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 CFM, Westkust, weerbericht. We krijgen te maken met eh, eerst een warmtefront en later een koufront. Daardoor overheerst de bewolking vandaag en er valt er enige tijd regen. Met 8 eh, graden is het gedaan vandaag. zuidwesten en later west- tot noordwesten wind is vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. Dat is windkracht 5 tot 6. Vanavond is het meest droog, maar komende nacht gaan er enkele buien vallen. De westenwind waait eh, vrij krachtig tot krachtig en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het half tot zwaar bewolkt en vallen er talrijke buien. En bij die buien is vanwege extra lage bovenluchttemperaturen ook hagel en onweer mogelijk. De west- tot noordwestenwind ehm, waait matig aan zee, eh, vrij krachtig. Aan zee dus vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar maxima van 6 tot 7 graden. Na morgen is het behoorlijk wisselvallig, met elke dag wel regen of enkele buien. Ook is de wind duidelijk van de partij en vooral later in de week kan er veel regen vallen. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 7 en 10 graden. Kortom, het lijkt de komende week eerder herfst dan winter. Nou, dan gaan we wat eh, winterse muziek op uh, eh, CFM toveren dan maar. Van een aantal jaar geleden is dit Smith Barrows, When the Thames Frozen. get where I wanna go.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 You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch, girl, but it's gone too far. Cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. John Oates, Rich Girl en Smith Barrows When the teams Froze. We kijken even naar de Eredivisie. Divisie. Eh, daar eh, op dit ogenblik twee wedstrijden aan de gang. FC Groningen tegen Herenveen staat 1-0 eh, voor Groningen... door een doelpunt van de Leeuw in de zevende minuut. En FC Utrecht, Heracles Almelo in de achtste minuut... scoorde Bruns voor Heracles Almelo. En die andere wedstrijd is ook afgelopen. Pek Zwolle tegen um, ADO Den Haag. Dat werd 3-1 goed, dit is CFM Zandvoort. We gaan even terug in de tijd, maar liefst acht jaar terug in de tijd.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 dat zal het zijn. Twee jaar geleden James Blunt daarvoor Wise Man. Een uh, hoge notering in de Eurohit 2006, kan ik je vastklappen. En over dit jaar uh, Eurohit wordt uitgezonden... ja, dat moeten we even vragen aan eh, degene die over Eurobreakdown gaat. Dus Maurice Mulder natuurlijk. Smeekbeders aan hem natuurlijk gericht. Goed, CFM Zandvoort met Zandvoort op zondag... 10 minuten voor 3. Zometeen in het tweede uur hebben we Jovenes. En hij gaat je alles vertellen over eh, de damesbasketbal die gisteren heeft eh, plaatsgevonden.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 Foute, nou zal zijn drie minuten op CFM. Undercover Slip Away, daarvoor Ford Avenard, Paint Outlines. Zometeen zijn we terug naar het nieuws van drie uur. Met uh, uur 2 van Zandvoort op zondag. Het laatste plaatje voor het nieuws van drie uur wordt deze van Scouting for Girls.